Volgens de eerste berichten zijn er enkele mensen licht gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de Provinciale Weg op het Zuid-Hollandse eiland. De bussen reden achter elkaar toen de voorste bus plotseling moest remmen. De bussen kwamen waarschijnlijk vanaf een grote discotheek in Ouddorp. Frankrijk en Brazilië willen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 wereldwijd met de helft is verminderd ten opzichte van 1990. Dat hebben de presidenten Sarkozy en Lula da Silva in Parijs bekendgemaakt. Frankrijk en Brazilië willen zich samen inzetten om de klimaatconferentie volgende maand in Kopenhagen tot een succes te maken. Ze gaan proberen andere landen voor hun voorstel te winnen. Een man van de 18 uit Goorle heeft nog geen dag van zijn rijbewijs kunnen genieten. De Brabander had vrijdag zijn rijbewijs gekregen en botste s'avonds laat met zijn snorfiets tegen een auto aan.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 Someone to rely on. you're looking right, getting all dressed up with a fresh haircut. And if your peeps intend on stay around yours tonight, you can jump into a cab, there's no need to drive. Keep your glass filled up and feel no pressure, cause tonight it's alright. If you're feeling lucky, might find yourself somebody tonight, yeah. Gonna just set it off, think it off. Step into the party, the head on to the dance floor, yeah. Stand up, everybody on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight.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 Op elke stijger klonk een lied van Paljas of Jeruzalem.